Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden hardlopers mogen niet meer beginnen aan de Dam tot Damloop. De organisatie vindt het door de warmte niet veilig genoeg om de laatste twee groepen te laten beginnen. Er waren de hele dag al veel lopers die medische zorg nodig hadden. Zoveel dat de organisatie niet kon garanderen dat iedereen geholpen zou worden die dat nodig had. Deze hardlopers mochten nog wel van start en hadden het zwaar. Eh, ik zie mensen eh, langs de kant liggen. Eh, liggen? Echt liggen ja, echt uh, eh, EHBO-kosten eromheen. Eh, en vooral het laatste stukje. Ja, dus het is echt wel heel warm. Het was veel te warm eigenlijk, ja. Dus zeker als je wat sneller begint, dan, uh, eh, en die zon komt erbij, ja, dan gaat de hartslag gelijk wel omhoog. En dan ben je eigenlijk al snel, ik ben snel klaar dan. De Dam tot Damloop gaat van Amsterdam naar Zaandam. De lopers die niet mogen starten worden gratis met treinen en bussen naar de finish gebracht. In een Italiaans dorpje bij Napels zijn twee kinderen van 6 en 4 jaar oud om het leven gekomen toen een huis instortte. De politie denkt dat een gaslek een explosie heeft veroorzaakt waardoor de bovenste verdieping van het huis in elkaar zakte. Hun moeder en een andere vrouw liggen nog onder het puin. Reddingswerkers proberen ze te vinden. Een blunder van president Biden toen hij tegenover de leiders van Australië, India en Japan een kritische opmerking maakte over China, had hij niet door dat zijn microfoon nog aanstond en dat klonk zo. China continues to behave aggressively, testing us all across the region. Hij zei dat China zich agressief blijft gedragen en de VS, Australië, India en Japan op de proef stelt. Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Singapore, ruim achter Lando Norris. De Britse coureur van McLaren is daardoor weer ietsje dichter bij Verstappen gekomen in het WK-klassement. Hij gaat hier de grote prijs van Singapore op zijn naam schrijven. Is inmiddels over de finish en dan is het wachten. En dat duurt dan toch zo'n 20 seconden op Max Verstappen die niet meer kan doen, kon doen dan dit vandaag. Ja, hij wordt gewoon eh, tweede op eh, eerbiedwaardige achterstand van de McLaren. Houdt wel Oscar Piastri ver achter zich, maar moet wel eh, constateren dat Lando Fernando Norris van die achterstand van 59 punten er gewoon 8 af gaat halen. Dit Formule 1 seizoen heeft nog 6 Grand Prix op de kalender staan. Het weer dan nog, een mooie nazomerdag met zon en hier en daar bewolking. Vanavond in Zeeland en Brabant kans op een bui, misschien ook met een klap onweer.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 Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me. Reaching for me. like a They say I'm nasty But I don't give a damn Getting girls is how I live Some nasty questions Why am I so real? But they don't understand me Or really don't know the deal About a brother Trying hard to make it right Not long ago Before I win this fight Everybody strange relationships really gets me down. I see nothing wrong It's my prerogative.